4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Middelburg heeft de politie een waarschuwingsschot gelost... bij een huisfeest van een groep jongeren. Er was een melding bij de politie binnengekomen... dat mensen op het feest wapens bij zich hadden. Er werden meerdere mensen opgepakt. Een van de verdachten werkte niet mee aan de arrestatie... waarna de politie een waarschuwingsschot loste. Niemand raakte gewond. In Groot-Brittannië is een parlementslid en oud-minister opgepakt vanwege een beschuldiging van verkrachting, meldt de krant The Sunday Times. De beschuldiging komt van een voormalig parlementair medewerker. De vrouw van in de twintig zegt dat ze afgelopen jaar door hem is misbruikt... terwijl ze op dat moment een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks, waarna ze naar het ziekenhuis moest. Het is niet bekendgemaakt om welke oud-minister het gaat. Facebook heeft de accounts van twaalf aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro geblokkeerd... omdat zij nepnieuws zouden verspreiden. Het techbedrijf geeft hiermee gehoor aan een bevel van de Braziliaanse rechter. Eerder blokkeerde Facebook de accounts alleen in Brazilië zelf... maar dat ging volgens de hoge rechter niet ver genoeg. Hij dreigde met een boete van ruim 360.000 euro... Nu zijn de accounts in kwestie wereldwijd geblokkeerd... maar Facebook is het daar niet mee eens en gaat in beroep. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Zuid-Afrika is de 500.000 gepasseerd. Zuid-Afrika staat op de vijfde plek als het gaat om landen met de meeste coronabesmettingen... na de Verenigde Staten, Brazilië, Brazilië India en Rusland. Er zijn ruim 8100 Zuid-Afrikanen overleden aan de gevolgen van corona. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het komt af naar een graad of 15. Komende dag breekt de zon geregeld door, maar er kan verspreid over het land ook een bui ontstaan.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 We were young, we were far from home Dancing in the streets down in Mexico We were oceans, worlds apart Till we found each other in that old town bar Can you feel it? Can you feel it? Say you feel the same way I do Can you feel it?